en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland is verantwoordelijk voor het neerschieten van vlucht MH17 11 jaar geleden. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bepaald. Het Hof zegt dat er meerdere artikelen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zijn overtreden. Onder meer artikel 2, het recht op leven. 5 holds unanimously that has been a violation of Article 2 of the Convention under its substantive limb in respect of the downing of flight MH17. Het is voor het eerst dat een internationale rechtbank oordeelt over de rol van Rusland bij de ramp. Nu het land schuldig is bevonden, kan het zijn dat Rusland een schadevergoeding aan de nabestaanden moet betalen. De kans dat Rusland dat ook echt gaat doen is klein. Bij luchtaanvallen door Israël in de Gazastrook zijn zeker 40 Palestijnen gedood. Dat melden ziekenhuizen in Gaza. Onder de doden in Gan Yunis in het zuiden zijn 17 vrouwen en 10 kinderen. Het Israëlische leger zegt niets over specifieke aanvallen... maar meldt wel dat er de afgelopen dag meer dan 100 doelen in Gaza zijn geraakt. Volgens het leger ging het om aanvallen op militanten, tunnels en raketwerpers. Vitesse krijgt 12 punten aftrek van de KNVB... en begint daardoor het nieuwe seizoen opnieuw in de min. Volgens de KNVB is de club te laat en onvolledig geweest... met het delen van documenten over de schulden die Vitesse het vorige seizoen had. Vorig seizoen kreeg Vitesse al 39 punten aftrek... doordat de financiële administratie een zoortje was in Breda zijn afgelopen nacht zeker zes auto's uitgebrand. Drie andere auto's liepen schade op. De wagen stonden op een parkeerplaats bij een flat in het oosten van Breda. Bewoners hoorden knallen en ontdekten het vuur. Een aantal van hen kon hun auto nog net op tijd wegrijden. Begin mei brandden op dezelfde parkeerplaats ook al zes auto's uit. Omroep Brabant sprak toen met bewoners. Ik heb hem kunnen redden, alleen de, eh, de voorkant en een stuk van de zijkant is helemaal weggesmolten. Het was wel mijn eerste auto, dus uh, ja. heeft toch wel een beetje eh, emotionele waarde dan. Hè? Ik stond echt meteen te trillen. <laughs> Zo, dat was echt adrenaline tot, eh, ja. Ik ben net met pensioen gegaan en ik ken ook geen, eh, geen, geen 10 à 15.000 euro wegleggen voor onder een auto. En het was maar alles.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 Door de afsluiting van de A10 Zuid staat het weer vast op de A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Daar is de vertraging 10 minuten. En op de A9 Alkmaar Diemen tussen Bad en de afrit AMC een kwartier op onthoud.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 De oorspronkelijke band werd geformeerd door Harry Mosquet en bestond verder uit de fantastische gitarist Eelco Gelling, Nico Schreuder en Hans Kins. De groep trad in de jaren en in de jaren rond 1964 regelmatig op in de voormalige fabriekshal Het Krotje in Groningen. Hier is QB en de Blizzard met Windows of My Eyes. To the window of my eyes I can see the rainy day Sitting in the chair of my cool. Looking for a way to be the one who I am. Chooses to cry for the things I once have known. Thinking it will come back and reach my home. It's like a distance like a distant face It's like a shadow On my wall Something that That I can touch A heavenly As it calls Shelter of my mind hides my love and my tear. And I keep on looking for a reason which is not here. see the rainy day sitting in the chair of my cool room looking for a way to be the one who I am it's useless to cry for the things I once have known Again, it will come back and reach my home.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 Wie trekken ze er weer op uit? Scootmobielclub De Antilopen. Iedere laatste donderdag van de maand rijden we met een mooie route door de omgeving. Ze starten met koffie of thee om kwart over één bij Pluspunt. Waarna ze samen toeren van half twee tot vier uur middags.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 Door de lekkere muzieksmorgens van Charles Duif. Die helaas is Charles niet helemaal lekker. Daarom eh, moet hij nog steeds verstek laten gaan. Charles, ik hoop dat je weer gauw terug bent, want we missen je muziek heel erg. Thinking All Out, Ed Sheeran.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 baby, you're van de week. Fleetwood Mac is een Britse-Amerikaanse band die in 1967 werd opgericht in Londen. De band kende twee relatief succesvolle periodes... die gekenmerkt worden door verschillende muzikale stijlen... die de band in die periode heeft gehad. In de eerste jaren na de opening, na de oprichting van Peter Green... werd met name blues gespeeld en heette de oorspronkelijke Britse band Peter Green's Fleetwood Mac. En later werd het gewoon Fleetwood Mac. En hier is Fleetwood Mac met Albatros. Someone last, You, Honey. June Lodge was dat. Hulp nodig met je formulieren? Kom dan naar de formulierenwerkplaats. Onze vrijwilligers helpen je bij het invullen of leren invullen van formulieren. Of het nu gaat om zorg, toeslagen, DigiD of iets anders. Samen lukt het. Iedere week, maandag van 10 tot 12 uur. Bibliotheek De Blauwe Tram. Ja, dan kan je binnen via de hoofdingang. En woensdag van half 10 tot 12 uur Pluspunt, Zandvoort Noord. En het is helemaal gratis en je kan binnenlopen zonder afspraak.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 Ze worden begeleid door het orkest onder leiding van Burt Page... die het lied ook produceerde. De tekst en het lied is geschreven door Lennart Nijg... op muziek van Boudewijn de Groot. Pastorale is het titelnummer van List's LP Pastorale uit 1968. In september 1969 werd het nummer op single uitgebracht. De tekst van het lied beschrijft een gesprek tussen de zon, Ramses Shaffi, en de aarde. In de vorm van een kind aan het strand, Liesbeth Lid. Shaffi is als zon arrogant en vurig. Liesbeth List is het kind, dat het liefst steeds volledig door de zon beschreven wordt. En het donker vervoeit. De nacht is koud en de maan is grijs. Hier zijn Liesbeth List en Ramses Shaffi met de pastorale. En ik weet zeker dat ik iemand daar heel blij mee maak. toch mee naar je hemelpaleis. Daar wil ik zijn. Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil. Geen leven dat ik niet begon. Je kunt niet meer bij jou vandaan. Ik heb je lief, zo lief. Dit was Borjos en de Culture Club met Karma Chameleon. Zorg jij graag voor een warm onthaal? Bij Pluspunt vinden door de week allerlei activiteiten en vergaderingen plaats. Voor een gastvrije ontvangst en een goede verloop zoeken wij enthousiaste vrijwilligers... die als gastvrouw of gastheer willen helpen. Overdag en soms in de avond. Je bent aanwezig als aanspreekpunt. Heel veel bezoekers, elk, heet bezoekers welkom en draag bij aan een prettige sfeer in het gebouw. Een mooie manier om betrokken te zijn bij wat er leeft in Zandvoort. Interesse? Of wil je meer weten?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 Ja, een heerlijk plaatje. Hier is Dana met All Kinds of Everything. gisteren. Dan denk ik, ja, wat was dat ook alweer gisteren? Dat was yesterday, want dat zeggen de Beatles. Yesterday All my troubles seem so far away Now it looks as though they're here to stay Oh, I believe in yesterday Suddenly not half the man I used to be. such an easy just keep on pushing your shopping cart through the storm. Most people buy it when you feel it's one that we can no longer afford. You stop believing in our story, you say it's way too short. weer op voor deze week. Het uurtje is weer om, twee uurtjes zijn weer om. Ik hoop u volgende week terug te zien. Of het live in de studio is, dat weet ik niet. Het hangt van het weer af en de drukte op de weg, want ik moet uit Hoofddorp komen. Ja, en dat is eh, af en toe is het een eh, behoorlijk zootje. Dus dan maak ik niet van mijn programma thuis. Dus ik ben er wel, maar misschien niet lijfelijk aanwezig. Ik wens u een heel prettig weekend.